9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De KLM vliegt voorlopig niet door een deel van het Iraanse luchtruim. Het gaat om het luchtruim boven de straat van Hormuz. Aanleiding is het neerschieten van een Amerikaanse drone gisteren door Iran. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit besloot daarop ook om vliegen door een deel van het luchtruim van Iran voorlopig te verbieden voor de Amerikaanse burgerluchtvaart. President Trump wilde volgens Amerikaanse media als reactie op het neerhalen van de drone vannacht Iraanse doelwitten aanvallen, maar zag daar op het laatste moment vanaf. De fabrieken die in Nederland verantwoordelijk zijn voor driekwart van de CO2-uitstoot door de industrie, moeten schoner gaan produceren en daarmee koploper in Europa worden. De Sociaal-Economische Raad wil dat de twaalf fabrieken flink gaan innoveren en daarmee de uitstoot van broeikasgas verminderen. De adviesraad denkt dat het niet alleen goed is voor het klimaat... maar ook voor de werkgelegenheid. ZZP'ers mogen in de toekomst niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Het kabinet komt met wat minimumloon voor zelfstandigen... om de groeiende groep schijnzelfstandigen beter te beschermen. Zo'n 85.000 ZZP'ers werken nu voor minder dan 16 euro per uur. Dat gebeurt vooral bij de post en in de kunst, tuinbouw en thuiszorg. Een deel van hen werkt zelfs voor minder dan een tientje per uur. Het drinkwater en de biodiversiteit worden nog altijd bedreigd... omdat het de landbouwsector niet genoeg lukt om minder gif te gebruiken. De afgesproken doelen worden nog niet gehaald... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Zo blijft de onkruidverdelger glyfosaat een bedreiging voor het drinkwater. Ook het effect van landbouwgif op de bijensterfte... ligt in Nederland boven het Europees gemiddelde. Het weer, eerst geregeld zon, maar al snel ontstaan stapelwolken... en in het binnenland kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland. Ze veroorzaken nog niet al te veel vertraging... maar op de A4 van Den Haag naar Amsterdam 5 minuten oponthoud... Daar rijdt het langzaam tussen Schiphol en knooppunt Badhoevedorp. En op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting Hoofddorp ook 5 minuten op onthoud.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 So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what may, for the sake of. rings in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin you daar ik alleen maar eh, rot op die boot. Ja, dat hij aan het zeilen Ja, hij was altijd aan het zeilen. Maar ik vind dit een hele andere stijl. Ik vind dit erg mooi. Ja, inderdaad. Goed gevonden. Heel goed. Ja, leuk. Heel mooi. Eh, wat gaan we verder nog doen, Marco? Nou, we hebben in het tweede nummer, of in tweede nummer, het tweede uur van ons programma Jazz op zondagochtend van 10 tot 12 hebben we nog een paar bijzondere nummers. We gaan zo meteen nog wat eh, dingetjes doen uit Zuid-Amerika. Oh ja, ja. Dat is ook jazz met een soort van samba erin. We hebben nog een eh, heel speciaal nummer. Dat is een wals. Dus eigenlijk een driekwartsmaat, maar dan met jazz. Ook heel bijzonder. Oké. Dan gaan we nog een beetje terug naar Nederlandse bodem. Want we hebben eh, onze vriend van de show, natuurlijk Dennis van Aarsen. Die spelen we ook in het tweede helft van dit uur. En die komt ook naar Haarlem, toch? Ja, die komt in september, speelt hij in Haarlem in, eh, in, in, volgens mij in het theater of in de symfonie. Ja. Dat weet ik even. Maar die is uitverkocht al. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Pas wel. Ja. Nou, nou veel te doen. Veel te doen op eh, deze mooie zondagochtend. Absoluut. En, het eh, is vaderdag en het is markt in Zandvoort. Jaarmarkt, hè? de jaarmarkt. De jaarmarkt. En wilt u nou weten hoe wij eruit zien? Dan zou ik zeggen, van, kijk, neem eens een kijkje op www.jazzzandvoort.nl. En dat is jazz Zandvoort met drie zetten achter elkaar. Nou, ehm, dan gaan we denk ik nu verder met Poppy. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, Poppy, ga je gang. Kom maar in. a bee lies sleeping in the palm of your hand. You're bewitched and deep in He's mine for the taking. Ze is niet meer onder ons, Nee, eind vorig jaar is ze overleden, 13 december 2018. Ja. Nou. Maar want je wordt wel helemaal vrolijk van van zo'n liedje. Nou, absoluut. Absoluut. En wat leuk is, we hebben ook luisteraars buiten Zandvoort. Dat meen je niet. Jazeker. Ik had net, zag ik even, dat uh, ook in Ouddorp luisteren ze naar ons. Dus, eh, nou. Ja, hartstikke goed. En ik had net al een eh, sms'je uit Duitsland en uit Londen. Dus, nou, misschien moet je even in je beste Duits nog even iets zeggen. Dat is wel leuk. Ja, dan... <laughs> Je overvalt me nu een beetje. Ja, dat geeft niet. Ook een uh, eh, auch an herzlich willkommen nogmaals voor onze Duitse Zuhörer. thank you for listening at eh, ZFM eh, Zandvoort for our English listeners. Nou, en Marco en Erik gaan helemaal internationaal, joh. Ja, mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Fijn dat je luistert. Wat doet het weer, Erik? Nou, ik heb net even gecheckt. En het is hier een beetje bewolkt aan het worden. Maar het goede nieuws is dat er geen regen gaat vallen. Dus tot vanavond 11 uur zie ik geen regen. Oké, en wat doet het verkeer? En vanaf 4 uur gaat het zonnetje schijnen, Marco. Ook nog? Ook nog, ja. Dus vanaf 4 uur is het weer een mooie heldere hemel. En eh, ik zou zeggen, kom lekker naar Zandvoort, want er staan geen files. Nou, gewoon doorrijden dus. Gewoon lekker doorrijden en parkeren. Je kan ook altijd nog met de trein komen natuurlijk. of met de fiets, of gewoon lopen. Ja. Eh, als volgend nummer hebben we September in de regen. Dat is natuurlijk niet zo toepasselijk voor vandaag, want we hebben geen regen en het is geen september. Nee. En wie gaat dat doen, die eh, september in de ring? Eh, het Red Carlin Trio. Oké, komt-ie. Die valt in de ja, Dat mag je toch niet? Nee, nee, nee, echt niet. Nee, en het is natuurlijk door mijn grote vriend eh, Dave Brubeck, eh, trio, is dit. Ja, ja. ja gaan we, komt regelmatig terug in onze show. Ja, omdat wij uh, grote fan zijn van alles wat Dave Brubeck heeft gemaakt. Ja, ja. net zoals Paul. Welke Paul? Je weet wel, meneer Paul Kerk. Oh, ja. Ja. <laughs> en die heeft ook een heel toepasselijk nummer voor vandaag. Ja. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Fijn dat je luistert. Sonny van Paul Carrick. Sunny is origineel wel een jazznummer... maar deze is wel een beetje erg mainstream gemaakt, vind ik. Oké, maar het moet kunnen toch? Moet kunnen, moet ja, kunnen, precies. zeker. Want we gaan nu wel naar echte eh, jazz. Maar dan wel op zijn eh, Zuid-Amerikaans. Jo. Ja. Nou, ik, is wat ik was er niet opgekomen, maar... Ehm, ieder continent heeft zijn eigen interpretatie van jazz. Ja. En uh, nou, Zuid-Amerikaanse is natuurlijk een hele andere invloed in die jazz dan het Amerikaanse. Ik, ik, ben heel benieuwd. Volgens mij zit er een beetje samba-achtige dingen in. Eh. Ja, het, het, nodigt een beetje uit om eh, sowieso te gaan dansen. Hè? Nou, dan gaan wij dat ook doen. Eh, de heupjes los, zeg ik. <laughs> en nou, ik vind het allemaal wel heel fijn dat jullie luisteren, hoor. Ja. Dus, en het nummer heet All of Me en is van de Big Band Jazz de Mexico. take all of me Oh, yeah, how can I go da ba da dee da ba da ba da da ba da da da ba da ba da dee dee da Ba ba da ba da da ba ba da ba ba da ba da ba da da Ba da ba da da ba da ba da ba da sweet da ba da ba da ba da da Zuid-Amerikaanse klanken kwamen er zeker doorheen. En eh, aangezien we dan toch helemaal in, in een beetje in, de, Zuid-Amerika zijn... gaan we nog een, eh, een, nummer van het continent spelen. Dat heet Quiza Quiza van Elizabeth Mesa. te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. He sighed. er vanaf. Jongen, jongen. Ongelooflijk. Nou, heel verrassend weer dit. Nou, zoals u ook van ons gewend bent, de laatste 20 minuten van onze show gooien we het altijd een beetje over een andere boeg. Dus we hebben nu een, ook weer een nummer klaarstaan van, van wie het eigenlijk niet verwacht dat hij ook in de jazz wat gedaan heeft. En dat is eh, Tony Bennett samen met eh, eh, Lady Gaga. Nee, dat kan niet. Lady Gaga is toch van de pop? Ja, zou je wel verwachten, hè? Ja. Maar in dit geval uh, hebben ze samen een duet eh, gemaakt. Ja, en het is nog wel ook een nummer waar het eh, vanaf spettert. En het is The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. tramp. without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings crime. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs> she goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass, under her shoes. What can I lose? Cause I got no dough. Oh no? muziek, Marco. Ongelooflijk, hè? Ja, goede combi die twee. Ja, zouden ze meer nummers zouden ze moeten opnemen, vind je niet? Ja, volgens mij. Maar daar moet je me even niet op afrekenen. Hebben ze ook zelfs een, eh, een eh, cd opgenomen met eh, duet. Nou, misschien moeten we er nog een keer wat van draaien. Ah, lijkt me een goed plan. Wat wel elke keer terugkomt in onze show... is natuurlijk de vriend van onze show. Ja, ja. van Nederlandse bodem. Dennis van Aasen, de winnaar. De winnaar van de Voice of Holland. Ja. En die, die heeft een nummer uitgebracht. Het heet Modern World. En het origineel is van eh, Anouk. We gaan het nu uh, de laatste kwartiertje sowieso een beetje over eh, Nederlandse bodem gooien. Want zometeen hebben we ook nog een ander nummer van een Nederlands artiest. Beetje moeilijke naam heeft ze. Een beetje moeilijke naam, ja. <laughs> Dat klopt, het is echt een moeilijke naam. Nou, maar we gaan eerst terug naar de vriend van onze show, Dennis van Azen. Winnaar van The Voice of Holland met A Modern World. Crazy way to get your kicks They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boy. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? fuck's sake, show some sense. And hey, These days, adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head. Hail, hail, modern world. I say hail to all your boys and girls. Hail, hail, the color green. I say hail to what I've seen. And hail this modern world. Eh, voor de Nederlandse muziek. Ongelooflijk, hè? Dennis van Aas. Ik ben absoluut fan. Hele jonge jongen met een prachtige... Nou, eigenlijk een jazz. Jazz en à la eh, Michael Bublé, denk ik wel een ja, beetje. een beetje die stijl, de Nederlandse Michael Bublé. Ja, zou je wel kunnen zeggen. Hij gaat het theater in. <clears throat> Ja. Met, zijn show uh, Start Spreading the News. En het leuke ervan is, de première van zijn show... Ja. is op 28 september in de stad Schouwburg in Haarlem. Nou, wat leuk. Wat leuk. Nou, mocht hij uitverkocht zijn en je wil het toch nog zien... speelt hij nog een keer in de buurt. En dat is op vrijdag 22 november in Beverwijk. Of de 30 e in Leiden. Ook nog. En ja. in Muiden ook nog. Hij oh, zit hier wel in de buurt. Hij, zit, hij blijft hier in de buurt, ja. Dus eh, ik zou kijken van... Eh, eh, mocht het wat voor jullie zijn... kijk op Dennis van Aarsen met dubbels.com. En daar staat zijn hele... ja, agenda opzet. Ja, ik vind het leuk. Zo'n jonge jongen. Ja, ik ook. En we gaan ons best doen om hem een keer naar de uitzending te krijgen. Ja, nou dat zou helemaal mooi zijn. Ja, of die keer hier naartoe wil komen. Nou, ik ga gelijk vanmiddag eens eh, contact opnemen met zijn management. Goed plan, goed plan. Uh, zullen we maar gewoon doorgaan met muziek? Ja, volgende plaats zeg ik. Hmm. Hey pretty baby with the cool shoes on give me fever like I've never ever known. You've just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me way you're making me feel. You really turn me sleep. <laughs> Oké. Nou, onze show zit er al bijna weer op voor vandaag, ja, eh, Erik. Ja, nou, jammer. Het heeft me weer erg veel... Eh, nou, ik heb er gewoon een hoop lol aan. Om energie doen. geeft En dat geeft onwijs veel positieve energie. Ja, en dadelijk lekker naar de markt. Ja. Eh, het is nog niet bekend wanneer wij weer op de radio zijn. Ik zou zeggen, houd het in de gaten op onze website www.jazzzandvoort.nl En dan jazz met drie zetten. Ja. En... Ehm, ja, dan gaan we het langzaam een beetje afsluiten. Jammer Marco. We gaan ja, weer op. Ja, we gaan zo meteen even lekker naar de markt. Heerlijk. We gaan een beetje rondstruinen. een Beetje mensen kijken. Heerlijk. op het terrasje zitten. Ja. En we hebben dan nog, eh, om dit uur af te sluiten, hebben we nog een heerlijk nummer van Denna... Uh, Denna Krol. Oh. Nou, bij mij staat wat anders op mijn beeldscherm. <laughs> Maakt niet uit. Maakt niet uit. <laughs> en om het helemaal af te sluiten en omdat we het zo vreselijk lekkere muziek vinden... is het nog een nummer van de Big Band Jazz, de Mexico. Nou, dus, eh, eh, lieve luisteraars, tot snel weer. Tot snel weer. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Geniet van de zondag, geniet van elkaar, geniet van de vaderdag. En geniet van het en, eh, tot snel weer. Tot snel. Tot ziens. Tot ziens. about the same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awake, I wake with a tingle. One possibility in view, that possibility of me visiting you. Come rain, come shine. couldn't hear his plea as they were crying for a booty metal retribution deal. Not that dime a dozen penalties for stealing from the limited supply of what gives meaning to the up and down and to and fro of living when the living is almost as hard as dying till everyone can see the bow and break.